Bontebal zei van tevoren dat hij er positief in zit... maar of ze vandaag snel klaar zijn... Eh, nou, als het zou kunnen wel, maar ik weet niet of eh, Rob een beetje mee wil werken vandaag. <laughs> Maar ik, bij hem. ik denk dat hij er vrij optimistisch in zit. Dus eh, nee, we gaan gewoon inhoudelijk het gesprek aan. Dat doen we niet via de camera en eh, volgens mij hebben we allebei veel energie om hier echt een succes van te maken. Eh, dus wij gaan eh, met, met volle energie hier het gesprek aan. In totaal willen ze vijf onderwerpen behandelen. Behalve asiel zijn dat wonen, defensie, stikstof en de economie. De oud-premier van Bangladesh is veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de rechter gaf ze opdracht om mensen neer te schieten tijdens protesten tegen haar regering. Ze krijgt om drie redenen de doodstraf, zegt correspondent Davy Boerema. Voor het inzetten van helikopters en drones, voor het inzetten van dodelijke wapens tegen onbewapende demonstranten. En omdat ze die beslissing heeft genomen, heeft hij gezegd, is duidelijk dat in, in ieder geval twaalf mensen daardoor zijn omgekomen. De VN zegt dat er in totaal meer dan 1400 om het leven kwamen, maar de rechter ziet bij de dood van 12 mensen dus een duidelijk verband met de opdrachten van de oud-premier. Zij is gevlucht naar India. De kans lijkt klein dat ze uitgeleverd wordt. BOA's mogen voorlopig een hoofddoek of ketting met een kruisje blijven dragen. Het demissionaire kabinet wilde daarvan af, maar wordt nu teruggefloten door de Raad van State. Die zegt dat zo'n verbod in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een verbod zou op zich moeten kunnen, maar daar moet er een hele goede reden voor zijn en moet de wet worden veranderd de politie in Zeeland heeft een jongen van 15 opgepakt... die rondreed in een gestolen bestelbus. Agenten zagen de wagen s'nachts bij een woonboulevard in Middelburg... en gaven een stopteken. Het busje ging er vandoor en knalde uiteindelijk tegen een boom. Behalve de bestuurder zaten er ook nog twee kinderen in de bus. Een bijrijder van 12 en een jongen van 14 in de laadruimte. Het weer, af en toe pittige buien met kans op onweer... maar ook opklaringen met flink wat zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANDB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam...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 Het spoor wordt veel gebruikt voor hulp aan Oekraïne. D66-leider Jette en CDA-leider Bontebal spreken vandaag met informateur Buma over asiel en migratie. Dat is een van de vijf onderwerpen waar ze zich de komende drie weken over buigen. Bij werkzaamheden aan de A2 in Midden-Limburg afgelopen weekend is schade aan het asfalt ontstaan. Daardoor zijn meerdere rijstroken dicht in zuidelijke richting. Vanavond leidde dat tot lange files op de A2 en de A73. Het weer, de kans op buien neemt af en het gaat ook minder hard waaien. De zon die schijnt geregeld en het is tussen de 6 en 9 graden.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 But you make everything alright when you hold and you squeeze the tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. true. I would give my heart to you to keep safe in your arms, like I know that you want to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything, and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are what I want, and you are all I need. the because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight.